Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondanks de gevechtspauze in Gaza is er toch geschoten in die regio. Hamas en Israël geven elkaar daarvan de schuld. De uitwisseling van gevangenen gaat vandaag wel door zoals afgesproken. En er wordt ook steeds meer duidelijk wat bijvoorbeeld Israëliërs in gevangenschap bij Hamas hebben moeten doorstaan. Dat zegt correspondent Nasra Habiballah. Bijvoorbeeld dat eh, minderjarigen eh, nog steeds heel zachtjes praten omdat ze kennelijk constant heel erg zachtjes moesten zijn. En wat we over de Palestijnen horen, eh, is dat hun eh, voor hun vrijlating verteld is dat ze absoluut niet met de media mogen praten over wat zij in de Israëlische gevangenissen hebben meegemaakt. En als ze dat wel doen, ehm, dat ze dan meteen weer opgepakt worden. Ondanks dat er vandaag geschoten is in Gaza, is nog wel het idee dat de gevechtspauze opnieuw met twee dagen wordt verlengd. De man van 34 die vorig jaar met elf kogels twee mannen doodschoot in een McDonald's... wil niets zeggen over de moord. Vandaag stond hij voor de rechter. Volgens deze verslaggever van de regio Omroep RTV Oost... beroept hij zich op zijn zwijgrecht. De verdachte hield zijn kaken stijf op elkaar... Slechts heel af en toe gaf hij een reactie dat hij het vreselijk vond. Vreselijk voor de nabestaanden die nabestaanden deden wel hun verhaal. Dat waren toch wel echt trieste verhalen. Hun leven is uit elkaar gerukt. Het is een nachtmerrie geworden. Dat was een beetje de strekking vandaag. Overmorgen gaat de rechtszaak verder. Dan komt de officier van justitie ook met een strafeis. Dus of en hoe lang die wil dat de verdachte de gevangenis ingaat. En het is over een uurtje erop of eronder voor Feyenoord. De Rotterdammers mogen eigenlijk niet verliezen van Atletico Madrid... om nog door te kunnen in de Champions League. Feyenoord speelt dus thuis de Kuip. En daarom had trainer Arne Slot gisteravond nog een verzoekje aan de fans. Dus we zullen 95 minuten lang zullen we aan moeten staan. Maar ik hoop ook dat onze fans beseffen dat ze ook 95 minuten aan moeten staan. Dus dat er geen seconde kan zijn de wedstrijd waarin wij even uitstaan, maar ook onze fans niet. Dus het is of zingen, of het is fluiten, of het is toejuichen maar niks anders. Feyenoord Atletico begint vanavond om 9 uur.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 Er zijn nog altijd problemen in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knappend Nieuwemeer. Daar is de vertraging 35 minuten. Staat een auto met pech, er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidsendam... 25 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. A5 Hoofddorp Amsterdam bij Amsterdam Westpoort. Een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nog wel twee rijstroken dicht. En op de A9 Amstelveen-Diemen bij Diemen nog een kwartier vertraging door een aanrijding.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 Hartelijk welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie Auko Beuving. Eh, ja, Sint is weer in het land. En dat kunnen we natuurlijk ook bij ZFM niet ongemerkt voorbij laten gaan. Verder in deze uitzending heel veel big bands. En natuurlijk ook de nodige solisten. Ik zie onder andere staan Diana Parton, Rita Hoving... Uh, Mathilde Santing, Stacy Kent. Nou, te veel om op te noemen. We gaan er een mooie uitzending van maken... En we begonnen natuurlijk met dat eh, eh, prachtige nummer... Eh, Warm December van Julie London... van haar mooie cd Calendar Girl. toen ik deze uitzending aan het voorbereiden was... toen kwam ik een stukje muziek tegen waarvan ik dacht... hé, hey, dat moet ik ook eens draaien. Dat is namelijk Dave Brubeck die Golden Brown speelt. Nou, dan zal je denken, hoe kan dat nou? Ja, dat is natuurlijk ook niet... De, eh, dat is in elkaar gezet. En dat is nog voor de kunstmatige intelligentie. Dus het is handwerk geweest. Het is ook een prachtig filmpje als je op YouTube zoekt... naar Dave Brubeck, Golden Brown. Dan, eh, dan ben je stom verbaasd. Want dan zie je hem echt dit nummer spelen. Ja, ze hebben volgens mij het filmpje gebruikt van Take 5. Luister maar en geniet. Ik zou zeker zeggen, zoek het eens op eh, op eh, YouTube. Het is echt grappig. Eh, Dave Brubeck speelt Golden Brown. En als je denkt, wat een leuke saxofoon solo zat erin. Dat werd gedaan door eigenlijk de maker van dit product, Lawrence Mason. En hij heeft het eigenlijk gemaakt als een eerbetoon aan Dave Greenfield... de keyboardspeler van de Stranglers. Mooi. Tijd, de hoogste tijd voor Ellen ten Damme. En ja, de man met de rode jas is weer in het land. Dus daar komt hij. leidelijk gezongen door Ellen te Damme. En volgens mij was dat samen met het Metropoolorkest. En van een oude Sint-CD kon ik nog ergens vinden. Mooie muziek trouwens. Eh, de hoogste tijd voor wat echte jazz, zou ik maar zeggen. Een beetje smooth jazz is het weliswaar, maar het is wel mooi. Chris Botti, een bekende trompetspeler. Jaren geleden was ik eigenlijk aan het logeren bij mijn nichtje in, in Amerika. En daar logeerden we in de kamer van haar zoon. En die ging eigenlijk helemaal vol met... Eh, muziek, eh, foto's van Chris Botti. En sinds die tijd ben ik eigenlijk ook wel een aanhanger van eh, deze trompetist. Ik ga een mooi nummertje van hem draaien van een mooie cd To Love Again. My One and Only Love, Chris Botti, Paula Cole. very thought of you makes my heart sing like an April breeze. shadows falling such desire Every kiss you bring Sets my soul van eh, eh, Paula Cole en eh, Chris Botti. Uit Canada komt de zangeres. Haar naam is Diane Penton. En ja, ik ben nogal een liefhebber van kerstcd's. En ik, ik val eigenlijk in voor Marco die vandaag op de rol stond. Maar die verhinderd was. En vandaar dat ik er af en toe toch ook wel een kerstmuziekje doorheen gooi. En dit vind ik zelf wel een, een mooi nummer. En dat is ook wat toepasselijk, want dat is uh, winter weather. Nou, het is eigenlijk best verdomd koud. Gisteren was ik even aan het boodschappen doen in Haarlem. En het was zo koud dat ik dacht, ik had niks op mijn hoofd. Ik heb toch gauw even snel een mutsje gekocht. Winter weather, Diana Parton en Don Thompson. together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter. Cause I've got my love to keep me warm. I love the winter, love the winter weather. So the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter. I've got my love to keep me warm. Eh, eh, Diana Panton. En eh, ja, op de bas daar speelde Don Thompson en de piano Rick Swagger. Mooie muziek, lekkere muziek. Zeker voor de maand december die eraan komt met alle kou en aardigheid. Nou, als de zon schijnt en een beetje sneeuw, dan gaat het wel. ZFM Jazz. Ik heb eh, zojuist al een nummer van eh, Chris Botti gedraaid. Maar eh, ik heb lang geleden op ZFM ook nog een cinema, muziek, filmmuziekprogramma gehad. En toen kwam, liep ik tegen een film aan. Playing by Heart heette die film. En dat was de muziek van Chris Botti, Chet Baker, John Barry. En daar staat een heel mooi nummer op. Remembering Chet. En dat gaat natuurlijk over Chet Baker. klanken uit de film. Eh, eh, eens even kijken hoe die film ook alweer heet hoor. Eh, Playing by the Heart, film uit 1989 alweer. Ja, we draaien oud en nieuw in deze uitzending van CFM Jazz. Ik zei het al, Sinterklaas in het land. En misschien mocht je wel je schoen eh, zetten. En daarom doe ik af en toe ook wat Sinterklaasmuziek. Maar wel Sinterklaasmuziek die in dit programma past. En dan kom ik ook weer uit bij een nummer gezongen door Wende Snijders. Die mocht je eigenlijk niet zo bij de jazz. Maar dit kan wel in dit programma. Eens even kijken waar ik Wende Snijder heb. Zie de maan schijnt. uitvoering van dit eh, bekende eh, mooie lied... Zie de maan schijnt door de bomen. En die maan, het is bizar, maar die maan die staat af en toe helemaal vol aan de hemel op dit moment. Tussen alle regen eh, door in de avond. Dus bereid je maar vast weer voor op vanavond, want volgens mij komt er weer van alles. ja, dit was een beetje bombastische uitvoering. En het volgende nummer is eigenlijk ook wel een beetje een een mooi nummer, komt uit een film. Komt uit een documentaire over flamingo's. Een Disney eh, eh, film. En eh, daar is de muziek eigenlijk gemaakt door een ja, gezelschap... wat veel electro-jazz maakt. De Cinematic Orchestra. En een mooi nummer daarvan is The Rival of the Birds. Nou is de flamingo natuurlijk ook een geweldige vogel. En deze muziek is ook geweldig. zou ik bijna zeggen. De Cinematic Orchestra with the London Metropolitan Orchestra. Ehm, uit de soundtrack The Crimson Wing. En dit was nummer Arrival of the Birds. Het cd'tje uit 2008, meen ik me herinneren. Mooie opname. Jazz electronic muziek, zou ik zeggen. Eh, dan kom ik terecht bij iets Nederlands. We kennen Rita Hoving allemaal natuurlijk van al het Nederlandstalige werk. Maar zij heeft ooit een, eh, een, ook een jazz-LP uitgebracht. Leave Me eh, eh, Love Me of Leave Me. Eh, een mooie cd met een ook mooie bezetting. Thijs van Leer op de fluit, Harry Verbeke op de tenorsaxofoon... Wim Overgouw gitaar. ja, allemaal bekende jongens natuurlijk. En daar een mooi nummer van deze mooie cd van Rita Hovink... die volgens mij uit Beverwijk kwam. Softly as in a morning sunrise. as in a morning sunrise. The light of love comes stealing into a newborn day. Mm, flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing the foe that all betray. For the passions that thrill love lift you high to heaven. All the passion that us and let you fall to hell. So end each story softly, as in an evening sunset. The light that gave you glory will take it all. with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing Before that all betray. For the passion that thrill love and lift you high to heaven. All the passions that kill love and let you fall to hell. Yeah, so end these stories softly as in a We'll take it all away. Ja, mooi gezongen. Uh, opnames uit 1969, ergens in augustus volgens mij, uitgebracht weer in 2019. En eh, de vibrafoon werd bespeeld door Karel Schulze. Een mooie cd trouwens. En ook nog Nederlands. Een echt Nederlands product. Eh, ja, december, dat, dan is het wel eens mogelijk dat je een kaarsje gaat aansteken. En dat doet Dexter Gordon ook op het volgende nummer. Dexter Gordon, daar heb ik hem. Candlelight Lady. Eh, eh, Ballade, uh, zou ik maar zeggen, op de Noorsax. ZFM Jazz. Ja, dan is het tijd voor eh, de Karin Carpenter, alweer 40 jaar geleden overleden. een van de beste zangeressen met een bijzondere stem waar ze heel veel mee kan doen.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 But we're alone now, and I'm singing this song for you. image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Cause we're alone now, and I'm singing this song for you. nothing. You came out in front. where there's no space or time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing a song for you. space or time. Song for You, Karen Carpenter. Volgens mij was dat een origineel van Leon Russell, als ik me niet vergis. Ik doe het uit mijn hoofd. Eh, ja, mooie muziek eh, van eh, Karen Carpenter met een prachtige stem natuurlijk. Eens even kijken hoor, want ze had daar drie octaven alto was het kenmerk van haar stem. En ja, fantastisch zangeres, 1983 overleden alweer. Tijd gaat hard. Eh, ja, dan rijden we toe aan wat eh, andere muziek weer. En dan, ik zit toch een beetje in de, in de, in de pophoek vandaag. En één eh, was laatst een tv-serie en er werd dit nummer ingespeeld. Het is een bekend nummer van Bob Dylan... maar iedereen kent het in de uitvoering van Jimi Hendrix. En dit is de Engelse band After Here. Het komt van hun cd'tje Addict, een cd uit 2018. All Along the Watchtower. Jimi Hendrix. Want daar is onlangs ook weer een cd van uitgekomen. Of LP moet ik zeggen. En dat is Live in de Hollywood Bowl. 18 augustus 1967. Zo'n poosje geleden. Maar een van de radiotechnicus die vond opnames... die ooit gemaakt had in, tijdens dat concert. En dat hebben ze nu allemaal bewerkt. Mooier gemaakt misschien wellicht. En dat is een aardige LP-cd geworden. En daar een stukje van. En dat is een heel bekend nummer van Jimi Hendrix. komt ie. The Wind Cries Mary. After all the jets are in the boxes And the clowns have all gone to bed you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind, that whispers, there is. of the broken pieces of yesterday's life. And with us. Somewhere a king has no wife, and the wind it cries, there is. down on my bed. The tiny island besegs downstream. Cause the life I lived is, is dead. And the wind, it screams, Mary. remember it has blown in the past. And with its crutch, its old age, and its wisdom, and it whispers, no, this will be the last. And the wind, it cries, there is. Thank you. Very much. Ja, leuk. <laughs> Right now, we're to continue on. Drearily with a song named Foxy Lady. Ja, mooie muziek van Jimi Hendrix. Voor de echte Jimi Hendrix liefhebber natuurlijk ook een must om deze cd aan te schaffen. Het, dit nummer werd trouwens ook door Jamie Cullum gespeeld... van The Wind Cries Mary op de uh, cd 20 Something. En daar is op dit moment ook weer een nieuwe uitgave van gekomen. En eh, daar draai ik ook een nummer van.